amfetamine en metamfetamine. Het ongeluk op de A44 gebeurde toen de verdachte een andere auto wilde inhalen. Er vielen twee doden, een man van 66 en zijn vrouw van 62. Een derde betrokkenen raakte gewond. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Indonesische reddingswerkers schatten dat er op Sulawesi nog 5000 mensen worden vermist. Na de aardbeving en het tsunami van negen dagen geleden worden nog altijd doden uit het puin gehaald. De officiële dodental is inmiddels opgelopen tot 1763. De autoriteiten zeggen dat het zoeken in het rampgebied nog enkele dagen doorgaat. Donderdag willen ze stoppen met zoeken. Vermoed wordt dat veel mensen verzwolgen zijn doordat de grond aan de kust bij de stad Palu veranderde in drijfzand. Bij een ongeluk met een politieauto bij Purmerend zijn twee agenten gewond geraakt. Ze waren vannacht onderweg naar een brand en vlogen uit de bocht. Een van de agenten leek er slecht aan toe te zijn. Later bleken de verwondingen mee te vallen. Bij het ongeluk in Purmerend waren geen andere auto's betrokken. In Eindhoven zijn twaalf woningen ontruimd vanwege een brand in een vrachtwagen waar drugsafval in zat. Ongeveer twintig mensen moesten hun huis uit. Voor hen is tijdelijke opvang geregeld. De vrachtwagen is uitgebrand. Hij staat in de Offenbachlaan in het zuidwesten van Eindhoven. Volgens Omroep Brabant werd in dezelfde straat gisteravond ook al een vrachtwagen met drugsafval ontdekt. Die stond niet in brand, maar er lekte wel chemicaliën uit. Dan het weer nog op steeds meer plaatsen zon. In het zuidoosten nog wat langer bewolkt en het wordt ongeveer 15 graden. Ook morgen nog fris en vanaf dinsdag zonnig en warmer.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 Vandaag gepresenteerd door Alco B. En dit was een mooi nummertje van Grace Kelly. Als je nou zegt wie is Grace Kelly? Ja, dat is een Amerikaanse saxofoniste en zangeres. En op deze cd heeft ze samengemaakt met Phil Woods. The Man with the Head is een prachtige cd 2011. Want als je kijkt wie hierop meespelen... Phil Wood speelt een aantal nummers mee. De eerste vier nummers van de cd. Maar dan hoor je verder de, de pianist. Dat is Monty Alexander. En die hoorden we nu ook weer. Dat is echt grote klasse. Eh, daar zat op de bas eh, Evan Crager. En achter de drums zat ook een hele bekende jongen, Bill Goodwin. Die kennen we allemaal natuurlijk van zijn eigen big band. De Goodwin, de Fat eh, Big Band. En Jordan Pearson deed de percussie. Kortom, mooie muziek van eh, Grace Kelly en Phil Woods. Maar we gaan terug naar... De, eh, we zijn in twee uur, dus we kunnen wat eh, meer... wat, ja, wat, wat, ja, niet die hele rustige muziek draaien. Ik ga eens kijken of ik de Houdini's heb meegenomen. Ja, die heb ik. Een single Breath Orgy. Houdini's. Dit nummer, eh, eh, eh, even kijken, de, de Single Breath Orgy... is eigenlijk een van hun kenmerkende songs. Ik vind het een fantastisch nummer. Het ligt lekker in het gehoor, een mooi thema. de band bestond in verschillende samenstellingen... maar volgens mij zat Angelo Verploeg op trompet erin... Ilja Rijngaand op trombone, Del, Rolf Delfos op altsax... Erwin Hoorweg piano, Marius Beets bas en Bram Weiland op de drums. En dit was allemaal de Houdini's. Ja, deze muziek, dat is echt grote klasse. Eh, grote klas is ook de New York Standard Quartet. De New York Standard Quartet. Komt-ie. De jazz van de New York Standard Quartet... van de cd Slide of Hand. En dit nummer heette I Fall in Love Too Easily. Eh, de band bestaat uit Tim Armacost, tenor, saxofoon. David Berkman, piano... Daiki Yasukawa, uh, en Gene Jackson op de drums. Ja, het is een beetje een moderne jazz... Maar we moeten toch ook een beetje de grenzen verleggen in dit programma. Het kan niet altijd eh, heel oud zijn. En heel oud is onder andere Tony Bennett. Tony Bennett, man van 92, heeft de laatste jaren een aantal cd's gemaakt. In een duetvorm. En deze nieuwe cd van Tony Bennett is ook weer in duetvorm. En dat doet hij samen met uh, Diana Krall. Even kijken hier. Love is Here to Stay heet deze nieuwe cd. En hij zingt het samen met Diana. Tony Bennett, Diana Kroll. The more I read the papers... the less I comprehend the world and all its capers and how it soon will end. Nothing seems to be lasting, but that isn't our affair. We've got something permanent, I mean, in the way we care. It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go. But oh, my dear. Our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble they're only made of clay. But our love is here to stay. It's very clear. Our love is here to stay. but ever end a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go. But oh, my dear, our love is here to stay. 92-jarige crooner Tony Bennett samen met eh, Diana Kroll. En eh, als je denkt, wat klinkt die piano leuk? Nou, dat was het trio van Bill Charlap, een van de betere Amerikaanse pianisten. Eigenlijk eh, zingen ze op deze cd alleen maar liedjes van George en Ira Gershwin. Ehm, nou, maar door het is toch wel een verrassende cd geworden. Je blijft geboeid van de eerste tot en met de laatste noot, zal ik maar zeggen. Mede door de sublieme begeleiding van die Bill Charlap trio. Eh, maar ik heb ook nog een nummertje opgezocht van eh, eh, Tony Bennett... samen met Bill Evans van een cd uit 1976, Together Again. Dat was natuurlijk ook een fenomenale pianist. Make Someone Happy, een heel bekende. Stukje daarvan nog. Klinkt het anders? make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart the heart you sing to. One smile that cheers you. One face that lights when it's near you. One girl, you're everything to fame if you win it comes and goes in a minute where's the real stuff in life to cling to love is the answer someone to love is the answer once you found her world around her. Make someone happy. Make just one someone happy. And you will be happy. minute, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you find Ben het Ene keer met Diane eh, Diana Kroll en het Bill Charlotte trio. En nu was dat met Bill Evans. Als je dan naar die stem luistert, ja, die eerste van nu, 2018... klinkt de stem toch wat geruisiger en iets minder power. Maar toch een fantastische cd. Ehm, kom ik bij iemand eh, die ja, misschien toch niet zo bekend is. Een jazzgitarist uit Amerika. Haar naam is Emily Ramler. En uh, eigenlijk. En ze, ja, is niet oud geworden, zie ik hier. Ze is volgens mij maar 32 geworden. Overleden aan hartfalen. Maar toch ook wel drugs en drank, dus heroïne. Maar die heeft best wel aardige muziek gemaakt. Onder andere een cd als een soort eerbetoon. Eh, East to West. En daar ga ik een nummertje van draaien. En het nummer Emily... Als ik ze gauw kan vinden. Ja, Sweet Georgie Fame. deze cd van eh, Emily uh, kan ik ook van harte aanbevelen. Want het is een prachtige cd geworden. Met, als je, zeker als je van eh, gitaar, jazz houdt. En de begeleiding is ook niet misselijk. Want pianist is Hank Jones, zie ik. Bassist Buster Williams en de drummer Marvin Smitty Smith. Nou, prachtige cd. En ze had het over Georgie Fame. Nou, Georgie Fame die ken ik nog als een zanger. Een zanger van, uit de popmuziek. Maar hij heeft ook wel een jazz cd gemaakt. En die heette Poet in New York uit 2005. Georgie Fame. bekend nummertje, Girl Talk. You take your chances when you fall for a girl like that. You pay your money, you take your chance with love, that's a fact. Then later on, you may be wonder why you wanted that. But later on, it's later on, there's no looking back. She bats her eyes. You wanna fly, she signs a sign. You wanna cry, run, don't walk. That's just good talk. She takes a hand, she takes your heart, she takes the rest of it. She takes your mind, she takes your soul, she takes the best of it. Then later on, you maybe wonder why you hung your hat. But later on's later on, and later there ain't no looking back. She bats her eye, you wanna fly, she sighs a sigh, you wanna cry. Run, don't walk, that's just good talk. trip. She's got the look, you're in her book. Don't even ask, you know you're cooked. Run, don't walk, that's just good talk. Talking about the girls. Talking about the girls. Talking, talking about the girls. Talking about the girls. Talking. I'm talking, talking about the girls. Run, don't walk. That's just girl talk. Run, don't walk. That's just, that's just girl talk. That's just girl talk. Hey, Georgie, you see that girl over there? She looks like the girl I saw you with last night. Yeah, but she was talking about you. Talking about me? All night long from my past experience, I only heard girls talking about girls. you better run, don't walk. That's just girls talking. You better run, don't walk. En het laatste nummertje in het themaatje Georgie Fame is uh, wordt gezongen door Van Morrison en Georgie V samen. Eh, van Morrison van zijn cd Jewett's, in the, eh, Reworking the Catalog. Een, een cd uit 2015. En dit nummer heet Get On With The Show. Van Morrison, Georgie Fame. to take any more of this. Too many problems. up, what's up? So-called friends come and go. Things just don't Morrison, Georgie Fame. Ehm, ja, we keren terug naar de eh, jazz zoals die eh, eh, ja, door heel veel mensen gewaardeerd wordt. Dan kom ik terecht bij Nicholas Payton en Andy Henderson. Uh, trompetisten, zo gezegd. En die hebben ooit eens een cd gemaakt, Trumpet Legacy, 1998. En daarvan het nummertje Nostalgia. Nicholas Payton, Eddie Henderson. Peter en Eddie Henderson, trompetisten. En eh, ja, als je kijkt op de klok, ziet het alweer uh, een paar minuten voor twaalf is. Dus de tijd gaat snel, de tijd vliegt. En het is nu oktober. En, en Diane Schuur, een Amerikaanse jazzzangeres en pianist... heeft ooit eens een, een song gemaakt, When October Coast. Dus de maand is nog maar net begonnen. Maar voordat je het weet is oktober voorbij. Diane Schuur. dat was natuurlijk uh, de Schuur. En eh, ja, dat mooie muziek ook. Maar het zit er weer op. We gaan ermee stoppen. Het is eh, voorbij, zou ik zeggen. Hartelijk dank voor het luisteren naar CFM Jazz. En graag tot de volgende keer. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. De zon schijnt. Ga erop uit. Haal een frisse neus. loop door die fraaie herfstbossen. En we gaan eruit met een prachtige nummer van Marcy Gray.